op voorwaarde dat er dan al voldoende stemmen zijn geteld. Ook moet er dan meer dan 4% verschil zijn tussen voor- en tegenstemmen. Is dat verschil kleiner, dan komt de voorlopige uitslag later. In het referendum kunnen de Grieken voor of tegen de voorstellen van de internationale schuldeisers stemmen. schuldeisers willen vooral dat Griekenland zich houdt aan eerdere afspraken en zichtbare bezuinigingen en hervormingen doorvoert. Pas dan krijgt het land meer geld. Frankrijk blijft zich ook bij een Grieks nee inzetten voor een compromis met Griekenland, heeft minister van Economische Zaken Macron gezegd. De Franse regering zal de verdere stappen daarover nauw afstemmen met Duitsland, zei hij tegen een Frans televisiestation. President Hollande zal vanavond contact opnemen met de Duitse bondskanselier Merkel, zodra de uitslag bekend is. Er moet nu een goed compromis worden gevonden waarbij solidariteit wordt getoond met een EU-lidstaat die met faillissement wordt bedreigd en noodzakelijke hervormingen worden doorgevoerd, al dus Macron. Over ongeveer een half uur is de finish van de Tour de France op Neeltje Jans in Zeeland. Een uur geleden regende en waaide het er nog en waren dranghekken omgewaaid. Inmiddels zijn de buien overgetrokken en is het er zo goed als droog. Bij de eindstreep staan duizenden mensen. Bij de tijdrit van gisteren waren over de hele dag genomen ongeveer een half miljoen bezoekers in Utrecht. Het weer op een aantal plaatsen trekken er buien over, soms met onweer. Vanavond hebben we te maken met zwaardere buien. Vooral in het noordoosten en oosten kunnen de buien dan veel regen opleveren. En is er een grote kans op onweer, hagel en zware windstoten. In de nacht trekken de buien weg en klaart het op. Het koelt af naar 14 graden.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 Are you with me? Are you with me? People tell me to be flawless. People tell me not to let myself evolve. Let myself evolve. And I think I don't really get it. I think it's all just a peculiar game.